Michel Koenen met het NOS-journaal. Coureur het Formule 1-team van Sauber. Hij heeft niet op tijd de vereiste licentie gekregen om te mogen rijden. Van der Garde verscheen eerder vandaag nog wel in overal op het circuit in Melbourne voor de Grand Prix van Australië. Maar de vrije trainingen werden gedaan door de coureurs Felice Nasser en Marcus Eriksen. De verstoring van het treinverkeer bij Apkoude is voorbij. Door een brand in een intercity gistermiddag konden er geen treinen over het spoor bij Apkoude. De intercity moest worden weggesleept en daarna moest het spoor nog worden onderzocht op beschadigingen. Bij de brand in de intercity raakte één persoon gewond. Een man uit Hardenberg heeft zich gemeld bij de politie nadat hij gisteravond een man met een baby had aangereden. De baby overleefde het ongeluk niet, de man ligt in het ziekenhuis. De aanrijding gebeurde in Lutte bij Slagharen. De man ging er na het ongeluk vandoor. Zijn auto werd later teruggevonden. Iets later meldde hij zichzelf dus bij de politie. Hij is aangehouden en zit vast. De politie van Heerlen heeft in het ziekenhuis van Genk in België een man aangehouden... die wordt verdacht van een schietpartij met de politie. De dader negeerde gisteravond een stopteken van agenten en ging er vandoor in zijn auto... Iets later vluchtte hij te voet verder. Daarbij ontstond een vuurgevecht met de agenten. Na een tip werd de man later in het ziekenhuis van Genk, 40 kilometer verderop, gevonden. Hij is aangehouden. Voetbal. Ajax heeft in de achtste finales in de Europa League met 1-0 verloren van het Oekraïense Dnieper Petrovsk. Volgende week is de return in Amsterdam. En Bas Dost scoorde eens niet voor zijn club VfL Wolfsburg.